7 uur. eerst Eertstra met het NOS-journaal. Het kabinet gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter... dat Nederland meer moet doen om de uitstoot van CO2 te verminderen. Dat meldt Dagblad Trouw. De VVD vindt dat de rechter te veel op de stoel van de politiek is gaan zitten. Om coalitiepartner PvdA tegemoet te komen... wordt wel een aantal extra milieumaatregelen genomen. Welke dat zijn, wordt later vandaag duidelijk. Premier Asjes van Curaçao is afgetreden. Hij zegt dat hij geen steun meer heeft van zijn partij, Pueblo Soberano. Morgen geeft hij meer tekst en uitleg. Asjes wordt voorlopig opgevolgd door zijn partijgenoot en minister van Volksgezondheid Whiteman... die aanblijft totdat er een definitieve opvolger is. Bij een explosie in een chemische fabriek in China is iemand om het leven gekomen. Na de explosie brak brand uit, maar die is inmiddels onder controle. De fabriek staat in Dongjing in het oosten van het land. Volgens plaatselijke media zijn zes bestuurders van de fabriek opgepakt. De Raad voor de Rechtspraak past de reorganisatieplannen voor de rechtbanken mogelijk nog aan. Voorzitter Bakker zei in Nieuwsuur dat hij komende week met lokale bestuurders om tafel gaat. De Raad wil geld besparen door zeven rechtbanken alleen nog eenvoudige zaken te laten behandelen. De rechtbanken zelf spreken van een onmanteling van de rechtspraak. Vanaf vandaag is het mogelijk om digitaal in ondertrouw te gaan. Stellen hoeven niet meer persoonlijk naar het stadhuis om melding te maken van hun voorgenomen huwelijk. En ze hoeven er ook niet meer voor te betalen, want de elektronische aangifte is gratis. Voor een geregistreerd partnerschap geldt voortaan dezelfde procedure. Tennisser Kiki Bertens is in New York doorgedrongen tot de tweede ronde van de US Open. De nummer 110 van de wereld versloeg de Kroatische Mirjana Lucic in drie sets. Het werd 3-6, 6-4 en 6-2. In de tweede ronde neemt Bertens het op tegen Serena Williams. Het weer, de onweersbuien hebben de warmte verdreven. Dat is goed te merken. Het wordt 18 tot 20 graden en af en toe regent het. Na vandaag blijft de temperatuur steken rond de 17 of 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het valt nog mee met de drukte in de Randstad. Op de A7 hoorn Dam, al wel de dagelijkse file tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Noord, 2 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel, 4 kilometer door een aanrijding.